Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn nog steeds veel vragen over de explosie in Antwerpen. Vanochtend was er een grote ontploffing in een appartementencomplex. Een bewoner van 44 kwam daarbij om het leven. Vijf anderen raakten gewond. Op dit moment worden nog vier mensen vermist, vertelt deze Vlaamse verslaggever. Met wie men geprobeerd heeft contact op te nemen, maar dat is niet gelukt. Dus al zeker vier, of het er meer zijn, daar zijn we niet zeker van. En ja, dat eh, laat natuurlijk wel een enorme indruk na. Het zou kunnen gaan om een gasexplosie, maar dat moet nog worden onderzocht. Ali B. hoort pas morgen welke straf het OM tegen hem eist. Drie vrouwen beschuldigen hem van aanranding en verkrachting. Vanwege nieuwe getuigen vandaag wordt de strafheis uitgesteld. De vrouw is zelf zelf geen slachtoffer, maar zegt dat ze in 2018 een meisje heeft opgevangen. Dat vertelde seksueel misbruikt te zijn door Ali. Vanmiddag mochten getuigen achter gesloten deuren haar verhaal doen aan de rechters. Op een middelbare school in Culemborg heeft een docent examenfraude gepleegd. Hij gaf zijn leerlingen onterecht punten of paste antwoorden aan. Het kwam aan het licht toen de tweede corrector de toetsen nakeek. De vragen waarbij de docent antwoorden aanpaste tellen nu niet meer mee. Leerlingen die daardoor zakken mogen het examen opnieuw maken. En straten kleuren deze dagen oranje van alle vlaggetjes. En ook in Volendam is de oranje korts flink aan. Selectiespeler Joey Veerman komt daar vandaan. Overhangen nu al oranje vlaggetjes met hulp Joey. We hebben een taartje ontwikkeld en voorzien van een vlaggetje een van het leuke fotootje van Joey. En jij bent een neef van Joey. Hoe leeft het in de familie? Zijn ze trots? Nou, meer een echte neef. Maar ik, eh, iedereen is trots. Ik ben niet een volle neef van hem hoor, maar <laughs> wij zijn allemaal neef. <laughs> het was al even geleden dat er een echte Volendammer een eindtoernooi voor Oranje speelde. De laatste was Wim Jonk in 1998. Het weer, de rest van de middag droog en nog kans op zon, mij gaat of 18. Vanavond kan er alleen in het noordoosten nog een buitje vallen. Morgen begint met motregen, in de middag meer zon bij opnieuw 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt langzaam gereden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof 10 minuten oponthoud. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad bij Purmerend 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein knooppunt Amstel bij Amsterdam buiten Veldert. En ook op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Schorl 2 kilometer file daar.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 Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Dit is ZFM. en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtszaak tegen zanger Ali B. gaat morgen verder, zo heeft de rechtbank besloten. Dan wordt ook de strafeis bekend. Die zou vandaag bekend worden, maar de zaak liep vertraging op... doordat zich een nieuwe getuige heeft gemeld. Hulporganisaties zijn verbaasd over de PVV-kandidaat-minister voor ontwikkelingshulp, Reinette Klever. Ze wilde als Kamerlid juist ontwikkelingshulp afschaffen. Brancheorganisatie Partos zegt de minister te gaan beoordelen op haar daden... en niet op woorden uit het verleden. Hongarije moet 200 miljoen euro boete betalen... voor het opzettelijk schenden van EU-migratieregels. Zo heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Volgens het Hof blijft Hongarije zich onttrekken aan het Europese asielrecht. Het weer, vanavond in het noordoosten nog een bui.